Volgens een politiewoordvoerder houdt hij bijna twintig mensen vast, voornamelijk Chinezen uit Hongkong. In de afgelopen uren heeft de man zeven gijzelaars, onder wie drie kinderen, laten gaan. De man is een voormalige politieagent die pas is ontslagen. Hij eist dat hij weer in dienst wordt genomen. De bus is omsingeld door scherpschutters en geprobeerd wordt om op de gijzelnemer in te praten. Eh, de brandweer op Ibiza heeft zeker 700 mensen geëvacueerd van een strand. Ze waren ingesloten door een bosbrand en werden met boten in veiligheid gebracht. Volgens de Spaanse tv-zender TVE legde het vuur tientallen hectare bos in de as. Twee mensen raakten licht gewond. En verder zijn auto's in vlammen opgegaan die op een parkeerplaats bij het strand stonden. De Britse minister van Defensie haalt fel uit naar de makers van een nieuw videospel. In de nieuwste versie van het schietspel Medal of Honor kan een gebruiker in de oorlog in Afghanistan ook een Taliban-strijder spelen. De Britse minister noemt het spel walgelijk en roept winkeliers op om het videospel niet te verkopen. De producent zegt dat het bij dit soort games gebruikelijk is om ook de rol van de vijand te kunnen spelen. In New York hebben honderden mensen betoogd voor en tegen de komst van een islamitisch centrum in de buurt van Ground Zero. De politie hield beide groepen ver van elkaar verwijderd. Beide kampen zwaaiden met de Amerikaanse vlag. De demonstraties verliepen rustig. Op 11 september, negen jaar na de aanslagen van extremistische moslims op de Twin Towers, houden tegenstanders opnieuw een demonstratie. Regisseur Paul Verhoeven gaat het boek De Stille Kracht van Louis Couperus verfilmen. Het scenario wordt geschreven door Gerard Soeteman. Verhoeven wil volgend jaar met de opnames beginnen. De stille kracht speelt zich af op Java aan het eind van de 19e eeuw... en gaat over de tegenstelling tussen Oost en West. Wie de hoofdrollen gaan spelen is nog niet bekend. Het weer onstuimig met veel...